uur. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. En hoewel alle rijstroken weer vrij zijn... moet je toch rekening houden met 10 minuten vertraging.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 Gonna ways to make it better. Oh, then yeah. I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North Ahora Ahora South side. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Ma trois fois canon 4-4, fais-moi de la place, place. Soit tu me compenses, non tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous je le sais. Hmm. Appelle-moi Kataléa mais hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Kataléa, mais à mm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout là je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air avec toi, je m'en vais Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a a pas de repère.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 Then we cozy up and really give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talking all the diamond rings. Hey, whether the weather be the November, December, kill it together, have you higher than swear to God, it's an effortless you life.